Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ploffing geweest in een machinekamer. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de brandweer is de situatie zo goed als onder controle. Alu Kast maakte onder andere aluminium auto-onderdelen. Kort na de ontploffing viel de stroom uit op het industrieterrein. De brandweer kreeg daarop een melding van problemen in een van de opslagvaten van Unipol. En op het industrieterrein, een bedrijf op het industrieterrein dat chemische stoffen opslaat en verwerkt. Mogelijk zijn daar giftige stoffen vrijgekomen en daarom zijn de hulpdiensten in Os met groot materieel uitgerukt. Minister Spies wil niet tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer om nog voor 1 januari een eind te maken aan de weigerambtenaren. Ze blijft bij haar standpunt dat dit geen onderwerp is voor een demissionair kabinet. Bovendien verwijst ze naar tegenstrijdige adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling en de Raad van State. Ze is niet van plan een motie van de Kamer daarover uit te voeren. In de motie staat dat ambtenaren na 1 januari niet meer mogen weigeren homo's te trouwen. Alleen CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen die motie. Een Airbus van Air France stortte in juni 2009 in de Atlantische Oceaan door een combinatie van technische problemen en fouten van de piloten. Dat concludeert een Franse onderzoekscommissie. Volgens de onderzoekers hadden de piloten niet door dat het toestel te veel snelheid had verloren, omdat hun instrumenten niet goed werkten. De piloten zelf grepen niet in en verloren daardoor de controle over het toestel. Bij de crash kwamen alle 216 passagiers en 12 bemanningsleden om het leven. Het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land pittige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Het is een graad of 24. Morgen opnieuw kans op buien en dan iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer. Op de A10 West voor de Continental 3, de A10 Zuid tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 4, de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3, de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 4 kilometer. De A15 Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 3. Door een autobrand is daar... Eh, oh nee, dat is ergens anders. Van Rotterdam naar Europort. Daar is de autobrand bij Rozenburg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 Groep van Holland richting Gouda bij het Plein 4.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 Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. eh. Samina, mina, sakalegua. This time for Africa. time for Africa. Time shots Leave the ground How would you like to fly? I saw my queen should ride But you still deserve the crown hasn't it been found?